Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het puin van de ingestorte flat bij Miami zijn het afgelopen etmaal vier lichamen gevonden. Eén daarvan is van een meisje van zeven. Het dodental van de ramp komt daarmee op 22. Het gebouw van 12 verdiepingen stortte vorige week in. Alleen in de eerste uren werden er nog overlevenden gevonden. De zoektocht lag donderdag lange tijd stil vanwege instortingsgevaar. Er worden nu voorbereidingen getroffen om het deel van de flat dat nog overeind staat te slopen... zodat de bergingswerkers minder gevaar lopen. Minister Slop zegt dat hij door de VPRO in eerste instantie onvolledig is geïnformeerd over de gang van zaken rond de documentaire over D66-leider Kaag. Daardoor heeft hij Kamervragen van de PVV onjuist beantwoord. In een brief aan de Tweede Kamer erkent Slop nu dat D66 wel degelijk bij de totstandkoming van de documentaire betrokken was. De minister geeft er verder geen oordeel over. Hij benadrukt dat het Commissariaat voor de Media als toezichthouder de aangewezen partij is om te onderzoeken of de VPRO de mediawet heeft overtreden. Tweede Kamerlid Wieberen van Haga begint een nieuwe partij, Belang voor Nederland. Van Haga was eerst VVD'er en sloot zich vorig jaar aan bij Forum voor Democratie... waar hij dit voorjaar met twee fractiegenoten opstapte. Belang voor Nederland, of BVNL, is volgens Van Haga klassiek rechts... maar wel liberaal en niet conservatief. De eerste twee halve finalisten van het EK voetbal zijn bekend. Italië en Spanje. Ze spelen dinsdag tegen elkaar. Italië versloeg de afgelopen avond België met 2-1. Spanje kwam tegen Zwitserland niet verder dan 1-1, maar won na strafschoppen. De halve finale tussen Italië en Spanje is een herhaling van de EK-finale van 2012.